Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In petten in Noordreactor komen. Het kabinet heeft dat besloten. Trekt er 40 miljoen euro voor uit, net als provincie Noord-Holland. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor de bestaande in petten in 2020 vervangt. De reactor is belangrijk voor onderzoek naar kernenergie en de productie van medische isotopen. Die worden wereldwijd ingezet bij kankerbehandeling en diagnostiek. Elke dag worden duizenden patiënten met isotopen uit petten behandeld. In het Noord-Hollands kanaal in Landsmeer heeft de politie het lichaam gevonden van een 34-jarige Amsterdammer. De man is waarschijnlijk vermoord en daarna in het kanaal achtergelaten. De politie houdt er rekening mee dat zijn dood te maken heeft met de dood van twee mannen die vorige maand in Purmerend vermoord op een parkeerplaats werden gevonden. Wat het verband is wil de politie nog niet zeggen. Het CDA kiest voor wat wordt genoemd het radicale midden. Volgens een denktank onder voorzitterschap van oud-minister De Geus betekent dat dat het CDA niet moet geloven in de dogma's van links of rechts. Volgens hem zien christendemocraten niets in polarisatie. Een van de plannen is om de hypotheekrenteaftrek aan te passen. De plannen worden morgen voorgelegd aan het CDA-congres en de partij gaat er de komende maanden over discussiëren. De jongen die dinsdag werd aangehouden als tweede verdachte voor de moord op een meisje van 15 uit Arnhem moet twee weken vast blijven zitten. De 17-jarige Rotterdammer wordt verdacht van uitlokken en het medeplegen van moord op het meisje. Ze werd afgelopen zaterdag voor haar huis neergestoken en bezweek gisteren aan haar verwondingen. Ook haar vader raakte gewond. Hij is buiten levensgevaar. Kort na de steekpartij werd een jongen van 14 uit Capelle aan de IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van moord. Het weer. Vanavond opnieuw regen, morgen grijs en regenachtig. Smiddags wolken, zon en buien. Temperatuur 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Het valt nog mee op de weg. Er staan een paar niet al te lange files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Hoeverdorp 4 na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A10 West naar Zaanstad bij de Continental 3.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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 beste platen van Europa. Mocht je nou op die vrijdag geen tijd hebben, zaterdagavond doen we het gewoon nog een keer. Hè. Tussen 7 en 9 komt alles gewoon nog een keer voorbij. 22 jaar weer van de Euro Breakdown, derde aflevering van deze 2012 versie. En vandaag 20 januari. In de lijst 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En ruimte in de lijst werd gemaakt door Gotchan Kimbra, Somebody That I Used To Know na 19 weken. James Morrison, I Won't Let You Go na 17. En Jason Derulo, It Girl na 16 weken verdwenen. Snelste stijger Bruno Mars, It Will Rain stijgt 12 plaatsen. Snelste daler, Skinny Love, Birdie, zij zakt 9 plaatsen. En langs genoteerd, dat is Coldplay. Paradise staat alweer 18 weken lang in de lijst. 20 januari vinden we natuurlijk ook terug in de geschiedenisboeken. 1841, Hongkong wordt door de Britten bezet. 1982, Ozzy Osbourne, voormalig liedzanger van de Black Sabbath, die bij de kop af van een levende vleermuis naam wordt gegooid tijdens een optreden. En drie jaar geleden, op 20 januari 2009, Barack Obama wordt als eerste Afro-Amerikaan president van de Verenigde Staten van Amerika. Terug naar 2012, de nummer 20 hoorde je even voor het nieuws, de nummer 19 even na het nieuws.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 It's all for you And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now Now I'm gonna paint you by numbers And color you in If things go right, I can frame it And put you on a wall so hard to say it But I've been it before Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down, and out of all these things I've done, I think I love you better now.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 Vorige week stond hij nog op 10, deze week zakt hij wel 7 plaatsen naar 17. En voor Ed Sheeran en zijn Lego House in 8 weken 4 plaatsen winst van 23 namelijk omhoog naar 19. Vijf weken geleden kwam de plaat binnen, toen was net Serious Request afgelopen. De meest aangevraagde plaat bij Serious Request van 3FM. Eh, en in de vijfde week doen ze het weer goed. Weer vijf plaatsen verder omhoog. De Studio Killers en de Ode to the Bouncer. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. soms wil je zelf ook wel eens wat. En als je dan de kans krijgt om de Studio Killers, O to the Bouncer en Nickelback When We Stand Together achter elkaar te draaien. Ik denk, dat moet ik gewoon even doen. Studio Killers, O to the Bouncer ging omhoog van 21 naar 16. En de Nickelback met When We Stand Together in de 12 week zak het van 9 naar 15. En plaat die wel weer omhoog ging, al zijn het maar twee plaatsen. Die is van Jolante Bicool en de Crystal Waters, Le Bamp. Crystal Fighters met Champion Sound. En in de negende week doen ze het weer goed. dan gaan ze in één keer weer omhoog. Van 19 naar nummer 11. tijd voor ons om dan eens achterom te kijken. Tini Tempa, SDL Love Suicide. In de 6e week van 25 naar 20. Van 23 naar 19 in de achtste week Ed Sheeran en zijn Lego House. Lady Gaga, You and I staat 13 weken in de lijst. Zak van 14 naar 18 en zak het van 10 naar 17 in ook in de 13 week. Malon Raudet en the New Age. Studio Killers, de auto de Bounds in de vijfde week omhoog van 21 naar 16. En Nickelback is zakkend van 9 naar 15 in de twaalfde week When We Stand Together. Van 16 omhoog naar 14 in de negende week Jolanda Be Cool en The Quest Waters, led Bam. Eh, Red Hot Chili Peppers, de Monarchy of Roses in de 12e week, zakkend van 8 naar 13. En van 11 zakken naar 12 in de 13e week, Gavin DeGraw en Sweeter. Crystal Fighters, Champion Sound, hoorde je net van 9, van 9 week, van 19 omhoog naar nummer 11. Een slechte week is voor Cobra Starship en Zabi, You Make Me Feel. Die zakken namelijk in de 12e week van 2 naar nummer 10. En ook Jason Derulo zak naar beneden, Fight For You. In de 11e week zak het van 6 naar 9. Een goede week, dat is het wel voor Bruno Mars. It Will Rain. In de 8e week gaat hij omhoog van 20 naar nummer 8. Michel Trello, ACET Pego, net voor het weerbericht zitten. Een mooi zomerszonnig muziekje. Nu Bruno Mars, It Will Rain. Wat gaat het nou doen dat weer? ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag een hoop bewolking gezien, maar de meeste regen die is in de ochtend gevallen. De loop van de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Temperatuur vandaag maximaal 7 graden. En dat alles bij een noordwestenwind die langzaam in kracht aan het afnemen is. Vanavond en de komende nacht wordt het weer bewolkt en later gaat het weer geruime tijd regen. West tot zuidwestelijke wind. Die neemt in de nacht weer toe naar hard aan zee en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen dan overeerst gewoon, maar weer is de bewolking en vooral de ochtend valt er geruime tijd wat regen. De middag blijft het droog en wellicht zien we nog even de zon ook voorbij komen. Westelijke wind, die is weer duidelijk aanwezig. Temperatuur morgen maximaal 10 graden. Zaterdagavond, zondagnacht en eerst weer wisselend bewolkt en valt er een tijd wat regen. Maar over het algemeen is het wel wat droger. En de noordwestenwind die waait zo De Temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 6. Zondag dan weer geregeld zonneschijn, vooral in de middag nog een buitje. De westenwind waait hard en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Hij staat er al een tijdje, die eh, grijze Volkswagen Touran daar op het industrieterrein Waardepolder op de Waardeweg in Haarlem. Kijk uit, want hij houdt je in de gaten. Mocht je daar te hard rijden, dan krijg je vanzelf weer zo'n mooie envelop in de brievenbus. Het ritme van Ladies and gentlemen, let's go! Hier En wij gaan verder met de lijst van Europa. Doen op met de eerste blijven van deze week. In de elfde week, dat zijn de lijst, dan blijven ze nummer 7. Net als vorige week, Avicii en Levels. die het op dit moment eh, goed doet op de dansvloeren. Avicii en Levels, of moet ik zeggen Tim Burke en Levels, of Tom Hanks en Levels. Hij heeft namelijk verschillende artiestennamen, deze Tim Burklin. We staan even kijken hoe die nou echt heet, deze zweet. Geboren in Stockholm trouwens. De nummer 6, die slaan we over. Dit was trouwens 7 Avicii Levels. 6 is van Lana Del Rey Videogames. Staat nu 11 weken in de lijst. Vorige week was zij nog de beste van Europa. Nu helemaal zakkend naar de zesde plek. Dat betekent dat we natuurlijk wel een nieuwe nummer 1 hebben. Welke dat is, dat hoor je straks. Eerst de tweede te blijven van vandaag. Hangover. Zou je te zeggen van Tyre Cruise en Flowrider. got Cause a body ain't a body till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till i a friend? Like all my homie, die, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so Irrelevant. Get take to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the back, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, go up. weken geleden kwamen ze hitlijst binnen. Tire Cruise en Flowrider aan hun hangover. Sindsdien gingen ze alleen maar verder omhoog, omhoog, omhoog, omhoog. Maar deze week stopt het even. Ze blijven staan op die vijfde plek. En daarvoor op eh, nummer 6 Lana Del Rey Videogames. Die hoorde u niet. de nummer 7 heeft u gehoord. Avicii en Levels. En dat was de tweede zittenblijf van vandaag. Wat natuurlijk betekent dat we een andere nummer 1 hebben. Welke dat eerst had hoor je over een, nou wat zullen we maken. Een kleine 13 minuten weten we wat de beste plaat is in Europa van deze week. Wie het niet is, dat zijn de mannen van Coldplay. Charlie Brown doet het wel goed, want in de zevende week gaan ze omhoog van 12 naar nummer 4. twee platen die vorige week nog ver buiten de top 10 stonden op 12 en 13. Coldplay Charlie Brown. Die ging in de zevende week omhoog van 12 naar nummer 4. En net Adele en haar Turning Tables in de zevende week omhoog van 13 naar nummer 3. Voor dus toch in één keer 10 plaatsen winst. Terry Flow Rider, de hangover, die bleef zitten op nummer 5 deze week in de tiende week alweer. En 11 weken in de lijst Lana Del Rey en haar videogames. Zij zakt van 1 naar nummer 6 in haar 11e week. Avicii Levels was de tweede zittenblijver van vandaag in 11 weken tijd blijven zitten op nummer 7. Bruno Mars, de snelste stijger van deze week. It Will Rain ging in de achtste week namelijk omhoog van 20 naar 8. Jason Derulo, Fight For You, zakte drie plaatsen van 6 naar 9 in de 11e week alweer. En 12 weken in de lijst van Cobra Starship en Shabi. You Make Me Feel had een slechte week, want die zakte namelijk van 2 naar nummer 10 in één keer. Dan heb ik nog twee platen voor je. De nummer 2 en de nummer 1 van Europa nummer 2 in handen van Rihanna.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 In de tiende week omhoog van 4 naar 2. Adele Turning Tables maken de top 3 compleet van alweer de derde uitzending van 2012. Volgende week is er gewoon weer een hele nieuwe lijst en hoop ik gewoon weer te spreken.